Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk wanneer de strafzaak tegen militair Marco Kroon inhoudelijk wordt behandeld. Omdat er eerst nog getuigen en deskundigen moeten worden gehoord, is dat waarschijnlijk pas volgend jaar. Vandaag was er bij de rechtbank in Arnhem een regiezitting. Justitie zegt dat uit onderzoek van het borsthaar van Kroon blijkt dat hij cocaïne en ecstasy heeft gebruikt. Ook wordt hij verdacht van het bezit van stroomstootwapens. Kroon, die drager is van de militaire Willemsorde, zegt dat hij nooit actief en bewust drugs heeft gebruikt. Ook zegt hij dat hij niet wist dat stroomstootwapens verboden zijn. Hij heeft het vertrouwen in het OM verloren. De kleinste dingen worden tegen mij gebruikt, aldus Kroon. De Iraanse president Ahmadinejad zegt dat de banden met de andere landen in het Midden-Oosten... door de publicaties op Wikileaks niet worden geschaad. Dergelijk kattenkwaad heeft geen invloed op relaties tussen staten, zei Ahmadinejad. De website Wikileaks zette gisteravond een aantal vertrouwelijke Amerikaanse documenten op internet. Daaruit blijkt dat Arabische landen de Verenigde Staten hebben aangespoord... om met geweld een einde te maken aan het Iraanse atoomwapenprogramma. Onder meer koning Abdullah van Saoedi-Arabië drong daarop aan. In Frankrijk is waarschijnlijk een grote hoeveelheid onbekende kunstwerken van Pablo Picasso opgedoken. Een bejaarde elektricien zegt 271 werken van de schilder in bezit te hebben... De schilderijen, tekeningen en gouaches, onder meer uit zijn cubistische periode, zouden samen 60 miljoen euro waard zijn. De elektricien zegt dat hij alle werken van Picasso zelf of van zijn vrouw heeft gekregen. Hij had in een aantal huizen van de schilder een alarminstallatie aangelegd. De kunstwerken zouden een geschenk zijn geweest. Picasso overleed in 1973. Zijn erfgenamen geloven de elektricien niet. De kunstwerken zijn in beslag genomen. Dan nog het weer, bewolkt en vanmiddag wat sneeuw. Alleen vlak aan zee komt de temperatuur nog boven nul uit.